Het was weer oorlog in 2022, nu deze keer Oekraïne tegen Rusland. Rusland en de Oekraïne hebben drie dagen tijd met gevolg vol van spijt en scheid. Oekraïne was nog niet bij de NAVO. Daarom wou Rusland Oekraïne hebben, wil ik nu over hebben dat Rusland met Poetin een stromland is. Poetin kan niet tegen de NAVO, want die is totaal uitgebracht. Van drie tot de duimen voelde hij als een keizer. Sommige mensen praten over hem, dat hij geestesziek is, maar hij is gewoon overdreven. Voor de macht voelde hij zich gedreven, kan hem gewoon niet vergeven. Het volk van Oekraïne hebben zwaar moeten lijden doorstaan met het leven. Nu de Duits gebombardeerd, moesten ze terug voor vechten. Nu al die slechte soldaten van Rusland. Poetin vond ik een goede president, want hij is zoals een dictator als een boer met een tractor op het veld als plat uit. Je moet het maar begrijpen. We hebben zeven en rappen. En Poetin vooral om niks. Het is allemaal dikke shit, niet muziek, dikke hit. Rusland stinkt boven de wind. Blijven zeven en rappen. Maar Poetin vooral gewoon niks. Het is allemaal dikke shit. Niet muziek is dikke hit. Rusland zingt boven de wind. Blijven zeven en rappen. Maar Poetin vooral gewoon niks. Het is allemaal dikke shit. Niet muziek is dikke hit. Rusland zingt boven de wind het de er De Russen stonden al en erover. Allemaal dragen ze geweren. Als ze schieten gaan ze hier verkeerd. Ze willen gewoon hun zien. de soldaten doorvragen wie de harde huizen in de brand. Het komt niet eens in de krant. Russische soldaten vechten maar door. De Oekraïnse soldaten gaan door. De mensen hebben geen brood. Het is een grote eiland. Een Ongelofelijke backdoor. Ze vinden het fijn omdat de doden geen vijanden kunnen zijn. Niemand is te vertrouwen. Daarom moeten de mensen willen houden. Soms moeten ze ook in de kamp. Daarom is het ook al af. Werken om te overleven. Niemand kan te overleven. Schieten met geweren. Gooien met al het bloed want de oorlog is pas niet goed. Rustig aan de kant en schuif oorlog voor altijd aan de kant. Blijven zeven en rappen, want u voor oorlog om niks. Het is allemaal dikke shit, dit muziek is dikke hit. Rusland stinkt boven de wind. Blijven zeven en rappen, want u voor oorlog om niks. Het is allemaal dikke shit, dit muziek is dikke hit. Rusland stinkt boven de wind. We wil zeven en rappen. Want Poetin vooral om niks. Het is allemaal dikke shit. muziek is dikke hit. Rusland zingt boven de wind. Dat het ooit beter wordt dan vandaag is Poetin een schandaal en marginaal. Hij heeft op Oekraïne gemunt om Rusland groter te maken. Daarom zenden er meer tanks en soldaten naar het front om Oekraïnse volk en soldaten te doden. Onschuldige burgers kwamen om. Huizen en steden werden geploegd en gebombardeerd de Donbassregio, hij wilde dat regio. Hij bleef maar niet stoppen, hij is een al aan het trotten. Er zijn er zoveel zotten, voor mij kan hij veel motten. Pats, pats, pats op zijn gezicht, links en rechts is allemaal zo slecht. Goed in die geboren is niet perfect, hele rood dat bleef defect. Dat de bomen en tanks maar marcheren, wij hebben al de Iedereen gaat eraan, we moeten kapot van de oorlog. willen zeven en rappen, of Poetin voor alle om niks. Het is allemaal dikke shit, niet muziek is dikke hit, Rusland stinkt boven de wind al zeven naar rappen. Want Poetin voor oorlog om niks. is allemaal dikke shit. Hit muziek is dikke hit. Rusland zingt boven de wind. Laten zeven naar rappen. Want Poetin voor oorlog om niks. is allemaal dikke shit. Hit muziek is dikke hit. Rusland zingt boven de wind.